Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Openbaar vervoerbedrijven gaan zware overtredingen zelf beboeten, schrijft de Telegraaf. Bij geweld, vandalisme en bedreiging brengen ze een bedrag van minstens 313 euro in rekening als schadevergoeding. Bovenop de straf die justitie oplegt. Connection en Keolis beginnen er volgende week mee... na een geslaagde proef bij vervoersbedrijf UOV in de regio Utrecht. De boetes worden geïnd door een bedrijf dat gespecialiseerd is... in het incasseren van schadevergoedingen bij overtredingen. Bijvoorbeeld ook bij winkeldiefstal. Een groep Nederlandse passagiers van het cruiseschip de Westerdam is onderweg naar huis, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn er 39. Ze zijn gisteren met tientallen anderen vertrokken uit Cambodja. Geen van hen is besmet met het coronavirus. De vlucht naar Schiphol is georganiseerd door rederij Holland America Line. De passagiers mochten de Westerdam niet verlaten... omdat bij een Amerikaanse vrouw van 83 het coronavirus werd ontdekt... nadat zij van boord was gegaan. Tientallen andere Nederlanders waren toen al vertrokken. Een deel van hen kwam op eigen gelegenheid terug naar Nederland. De bomenkap voor een Tesla-fabriek in de buurt van Berlijn kan doorgaan, heeft de rechter bepaald. Afgelopen weekend moest Tesla de kap nog stilleggen, maar de rechter heeft de bezwaren nu definitief ongegrond verklaard. Voor de eerste grote Tesla-fabriek in Europa moet zo'n 92 hectare bos worden gerooid, tot woede van milieubeschermers. Ze vinden het kappen bovendien voorbarig, omdat Tesla nog helemaal geen bouwvergunning heeft voor de fabriek. De autofabrikant heeft haast. Alle bomen moeten deze maand weg vanwege de start van het broedseizoen. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog. Minima tussen 1 en 5 graden. De dag begint met zonnige perioden, maar al snel neemt de bewolking toe.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 Christian.